uur. Jelle Seubring met het NMS Journaal. In Rotterdam is voor de tweede nacht op rij een explosie geweest in dezelfde straat. Iets voor twee uur was er een harde knal in de Grasstraat in Rotterdam-West. Of het om hetzelfde huis gaat is niet bekend. Gisternacht werd een explosief voor de deur van een woning geplaatst, meldt Omroep Rijnmond. Bij beide ontploffingen raakte niemand gewond. Op verschillende plekken in Rusland zijn Oekraïense drones neergehaald. Dat zegt het Russische ministerie van Defensie. In totaal werden vier drones neergehaald in de buurt van de Krim en rond Moskou. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen en is er geen schade ontstaan aan gebouwen. Bij een vliegtuigcrash in Brazilië zijn zeker 14 mensen om het leven gekomen. Het vliegtuig stortte neer in het Amazonegebied, in het noorden van het land. Volgens Braziliaanse media zaten in het vliegtuig 12 Amerikaanse toeristen en twee piloten. Op het moment van de crash was het slecht weer. Wat de oorzaak van de crash was, moet nog worden onderzocht. Volgens het bedrijf wat het vlucht uitvoerde, was het toestel technisch in orde. Iraanse veiligheidstroepen hebben hardhandig opgetreden bij protesten in Koerdische gebieden in het land. Het was afgelopen dag precies een jaar geleden dat de Iraanse vrouw Masha Amini om het leven kwam. Ze overleed nadat ze was opgepakt omdat haar hoofddoek niet goed zat. Het leidde tot demonstraties in Iran en de dood van honderden betogers. De afgelopen dag bleven grote protesten uit, mogelijk vanwege de grote aanwezigheid van veiligheidstroepen. Wel werd in een gevangenis in de buurt van Teheran brand gesticht door vrouwelijke gevangenen. Volgens de Koerdische Mensenrechtennetwerk gebeurde dat vanwege protesten. Het weer, vannacht enkele buien met lokaal wat onweer. Het is zo'n 15 graden. Vanochtend start de dag met wolkenvelden en een bui. Later op de dag breekt de zon vaker door en warmt het op naar zo'n 24 graden.